moeten met het NOS-journaal. Verzekeraars proberen met geheimhoudingscontracten te voorkomen dat slachtoffers van woekerpolissen een hogere schadevergoeding eisen. Blijkt uit onderzoek van de Consumentenbond, waarover één vandaag bericht. Volgens de bond schikken verzekeraars met sommige gedupeerden voor hogere bedragen als ze beloven die schikking geheim te houden. De verzekeraars ontkennen dat de geheimhouding bedoeld is om te voorkomen dat meer mensen een hoog schadebedrag willen. Het zou horen bij het maatwerk voor individuele gevallen. In Mali zijn vier VN-militairen om het leven gekomen en 15 gewond geraakt... toen het konvooi waarin ze reisden op een landmijn reed. Het gebeurde in het noorden van het Afrikaanse land... waar ook 400 Nederlandse militairen meedoen aan de internationale vredesmacht MINUSMA. De slachtoffers komen uit Tjaad. Van de 15 gewonden zijn er zes slecht aan toe. De vredesmacht moet islamitische strijders in het gebied terugdringen. Een deel van de oppositie vindt dat het kabinet de stukken voor Prinsjesdag onmiddellijk naar de Tweede Kamer moet sturen. Volgens de SP heeft de coalitie de embargo-regeling van tafel gegooid door al van alles te laten lekken. De SP kreeg bijval van onder meer de PVV en de Partij voor de Dieren. Maar een meerderheid in de Kamer ziet er niets in om de stukken nu al naar de Kamer te sturen. Mensen lenen steeds vaker grote hoeveelheden geld bij particulieren in plaats van bij de bank. De autoriteit Financiële Markten en notarissen zien veel leningen die worden afgesloten bij familie, vrienden en ook bij onbekenden. Dat laatste gebeurt vooral dankzij crowdfunding, een simpele manier om via internet geld te verzamelen. Bijvoorbeeld in ruil voor rente of een aandeel in het bedrijf dat met het geleende geld wordt opgestart. Deskundigen waarschuwen dat schuldeisers bij particuliere leningen wel meer risico lopen dat ze hun geld niet terugkrijgen. Het weer nog. Vanavond trekken er wat wolken over, maar het blijft vrijwel overal droog. De komende dagen opnieuw zonnig en temperaturen tot 26 graden. Daarna blijft het zomers, maar is er in het zuiden en oosten wel weer kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NWS Journaal. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad is op de A15 Europort richting Rotterdam bij het knooppunt Vaanplein de verbindingsweg naar de A29 richting Bergen-op-Zoom dicht.